wouldn't it be nice to get on with me neighbours? But they make it very clear they've got no room for ravers. and no one can stop me from feeling this way. Yeah. Lazy Sunday afternoon, I got Man, man, man, wat duurt het nieuws kort tegenwoordig. Amper twee minuutjes en ik ben alweer terug. Kan nauwelijks op en neer voor een eh, ja, sanitaire stop. Nou ja, ach, ik ben hier natuurlijk voor jou om lekkere muziek eh, te draaien. En een paar interessante onderwerpen eh, te behandelen. En wat er zo meteen in de show zit aan onderwerp, dat hoor je zo meteen. Maar we openden toch maar mooi tweede uur met The Small Faces en Lazy Sunday. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Blijf bij mijn tweede uur, want ik heb och, toch weer bijzondere nummers eh, hier klaar liggen. Waaronder deze van Hobby Horse. summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, history and no more Ritchie, biography and no more Dolce, geometry because it's all the time. It's time to head straight for the sorry, teacher, but simply live because it's summertime. It's time to head straight for the mills. It's time to live and have some thrills. Come along and have a ball, a regular free for all. Well, we'll go swimming and every day. No time to work, just time to play. If your folks complain, you say it's summertime. Summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime, summertime, some, some, summertime, summertime. It's summertime. Go FM. care. romantisch lied. Vind je niet, toch? Ja, echt wel. Vind ik wel hoor. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me. Wie zou dat nou niet vinden, hè? Verder Hobby Horse en Summertime. Summertime van heel, heel lang geleden. Eh, straks, ik had het al even over eh, een reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat op en vroeg aan u... welke gebeurtenis heeft u gemaakt tot wie u bent? Dat is diep, jongens. Dat is wel heel diep voor Jeroen. know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part.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 Het kraakt behoorlijk. Want ik uh, zit wel een beetje mee te swingen met deze prachtige van Ed Sheeran, Shape of You. and All For One hoorde je voor met I Swear. Hier natuurlijk bij GoFM op deze zondagmorgen. Terwijl we hier gezellig gewoon aan de koffie zijn hoor. We doen hier niks bijzonders. Een beetje kletsen met elkaar. En eh, jou een beetje informeren over wat er allemaal te beleven valt. En welke muziek je toren krijgt. Ja, dat is onze job hier. Het is niet anders. Ik heb ook wel een leuk bericht hoor. Trouwens foto's en video's met eh, eh, green screen eh, ja, dat is interessant. Gebeurt allemaal in de bibliotheek in Terneuzen. En dat allemaal eh, komende woensdag 2 augustus. Eh, ja, daar kun je dus jezelf met een green screen op de foto krijgen. En dat levert natuurlijk prachtige plaatjes op. Ze zijn wel natuurlijk een beetje gek eigenlijk. Want je bent er niet, maar je staat er wel op. Nou ja, hoe het zit, dat lees je op onze website. go-rtv.nl go-rtv.nl Ga naar agenda en daar vind je de details.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 No milk today, my love has gone away. The bottle stands water, a symbol of the is wel grappig. Hier in de studio vragen ze zich af waar heb ik dit nu weer vandaan gehaald. Want eh, ze dachten dat het niet in ons disco-systeem zat. Nou, eh, goed weggestoken, dat wel hoor. Uh, Gibson Brothers en Non-Stop Dance uit 1977. En Herman Hermits. Ach, een triest lied. Geen melk vandaag. Wat een droefenis. Je hoort het allemaal hier bij eh, Go GoFM. Zometeen een eh, reportage van Jeroen Vergent. We gaan er zo meteen aan beginnen, maar we hebben nog één prachtig nummer voor je van eh, David Bowie en Pat Metheny en zijn groep. This is not America. En daarna natuurlijk Jeroen Vergent met een gewetensvolle vraag. Komt eraan. Blijf bij ons, blijf bij Go. wel apart. Altijd de muziek van eh, David Bowie. ja veel te vroeg overleden. Zo gaat het altijd met rockhelden. Het is niet anders. This is not America. Tijd voor ehm, ja, de reportage van Jeroen van Gent. Het leven lijkt zo zijn gangetje te gaan, maar toch. Soms zijn er zaken die een leven maken tot wat het is een eh, aanleiding met zekere gevolgen. Welke gebeurtenis heeft u gemaakt tot wat u nu bent? Nou ja, Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het u. En dit zijn uw antwoorden. Welke gebeurtenis heeft u gemaakt tot wie u nu bent? Ja, alles bij elkaar. Van heel je vanaf dat je begint tot, tot wat je nu geworden bent. Ja, alle belevenissen en eh, die, die spelen mee. Ja, dat is een goede vraag. Daar heb ik niet zo eenduidig een makkelijk antwoord op eigenlijk. Kan van alles zijn hè, als je ja, ik zou het niet weten. Nee, dat is echt... Dat is wel een hele diepe vraag. Eigenlijk wel. Maar als je goed nadenkt, dan valt het wel mee dat vind ik heel moeilijk. Ja. Is er überhaupt een, een, gebeurtenis waarvan u zegt, ja, er was wel een, een mijlpaal, zeg maar, een markering, een belangrijk iets? Nou, twee. Ooit mijn bruiloft en de geboorte van mijn dochter. Ah. Dat, eh, dat zijn wel twee hele belangrijke gebeurtenissen. Juist. Staat ernaast natuurlijk. <laughs> precies. is radio. Ja. Nou ja, Dat, is, dat is er dus een. Dat, is, er eh, zeker één. Die telt mee. Ja, zeker. Jeetje, nou geen idee. Ja, dat, zal wel iets van mijn vader en moeder zijn, denk ik. Van die vader en moeder, bedoelt u? Nou, die hebben we wel gemaakt zoals ik nu ben, denk ik. Ah, nou, dat is toch gelijk een antwoord? Ja, dat vind ik wel een hele goede. Ja. ja goede opvoeding. Ja. ja. Ehm, dat is een hele goede vraag. If any. If any. Ik denk dat het niet echt eentje is. Nee. Niet echt één gebeurtenis. Nee, niet echt één gebeurtenis. Ik denk dat het meerdere gebeurtenissen zijn die dat uh, mijzelf heeft gemaakt, zeg maar. Oh, ik denk, uh, ik werk in de zorg en eh, ik denk dat ik door de verhalen van die oude mensen ja, wel alles meer aan het relativeren ben, zeg maar. Ja, ja maar dat, dat heeft u wellicht ook wel nou ja, een soort van ander mens gemaakt, toch dan? Zeker. Van een gewone man word je opeens een vader. Dat is zeker een mooie gebeurtenis. Ja. Hoe voelt dat? ja, geweldig, nog steeds. Het eh, is al acht jaar één groot feest. Oké. Okay. Een keer eh, wel een grote verandering. Nou, de geboorte van de kinderen dan. Juist, ja. bijvoorbeeld. Ja, ja, ja, <laughs> ja. ja Hoe komt u erop? <laughs> nee, maar goed. Nee, maar dat is gewoon zo. Natuurlijk. Ja, dat is een belangrijke gebeurtenis in je leven. Ja. Ja. ja. En, dat, en dat verandert je ook, ik hoop, hè, in positieve zin neem ik aan. Ja, ja zeker. Ja. Uh, nou ja, afstuderen is belangrijk. Of eh, bepaalde dingen die je meemaakt met teamsport bijvoorbeeld. Kampioenschappen. Wat voor sport is dat? Hockey natuurlijk. Hockey. Als een Nederlander speel je natuurlijk hockey. Op goed niveau? Nee, ja, vroeger wel, eh, tegenwoordig als vriendenteam. Oké. Maar dat is wel belangrijk. Hè? Als je dan bijvoorbeeld wint of wat ook, een beker. Nou ja, winnen, verliezen is altijd. Maakt niet uit, altijd alles leuk. Verliezen is ook goed. Ja, als je verliest, dan leer je iets van de tegenstander. Ja. Noem dus wat, wat dingetjes waarvan je zegt van... hé, hey, dat heb ik echt voor mijn vader en moeder. <laughs> Dat is wel leuk, toch? <laughs> Nou, we zijn echte familiemensen. En eh, wees lief voor elkaar. En eh, respecteer elkaar. Nou, studeren gaat goed. Ik ga nu weer verder. Ik ga weer naar Utrecht. Eh, volgend jaar voor de master. Dus er komen allemaal nieuwe dingen aan. Wat is het voor studie? Eh, innovation science. Oké, is dat alle moderne techniek of zo? Ja, moderne techniek en dan gefocust op de life science, industrie of eh, kweekvlees. Het kan zo breed zijn als je oh, wilt. En luister naar elkaar. En eh, nou, dat heb ik ook weer doorgegeven aan mijn kinderen. Kijk. Blijf praten, blijf luisteren. Nou, dan hou je het langs langste vol, denk ik. er is nou al een gepolariseerde aan de gang, maar echt blijven praten. Ja, altijd. Juist. Altijd. Goeie. Ja, ja hè? Ik denk het overlijden van mijn opa, denk ik wel heel belangrijk is geweest. Dat, nou. ik, eh, dat eh, familie erg belangrijk is om eh, je eigen gezondheid op peil te houden. Dus ja. dat. Hey, dat betekent dat je goed overweg komt met je opa. Ja, heel erg. Ja. En daardoor ben ik ook heel veel dichterbij gegroeid naar mijn oma. En ook, ik vind het heel belangrijk om de aandacht te besteden aan, aan haar, aangezien ze nu natuurlijk alleen is. Nou, ze heeft wel veel te doen, maar... Goh. Dus eh, dat, ja. Ja, en dan gewoon eh, dat je van de kleine dingetjes eh, geniet en ja, je zegeningen tel, zeg maar, die je hebt. Maar... Voor jezelf dan? Ja, ja, En als je kijkt naar die ouderen, dan is dat misschien, zijn er misschien allerlei wijsheden uit, uit die levens. Precies, ja. Ja, ja, ja. ja gewoon hun, hun verhaal, zeg maar, hun verleden. En denk ik van ja, dat... Dat maak je wel meer bewust. Ja. Dat is wel bijzonder. van de hele andere generatie. Kan je, kan je iets noemen van die opa wat je bij is gebleven? In levensles of zo? Nou, hij, hij, hij kwam altijd gewoon kijken naar mijn voetbal, voetbalwedstrijden en zo. En eh, hij gaf mij training, probeerde me wat tips te geven. En eh, ja, ik eh, herkende dat heel erg nadat hij overlijden. Ik vond dat heel fijn, dat had ik natuurlijk niet meer. En ik denk dat ik dat aan mijn familieleden ook wil geven, zeg maar. Oké, je hebt het echt goed onthouden. Ja. Geboorte van mijn dochter. Ja. Dat is bijna 50 jaar <laughs> geleden. Ja, maar toch? Is, eh, ja, Tuurlijk. dat bijzonder. En ja, dat is alle hoogtepunten natuurlijk. Van trouwen tot eh, ja, ook niet zo leuke dingen natuurlijk. Maar eh, alles bij elkaar maakt wat je, wat je nu geworden bent dan. Op telsom. Ja, ja. En wat is uw rapportcijfer daarover tot nu toe? <laughs> Oh nee, prima, helemaal prima. Ja, ja, wel een 8 of een 9. Ja, ja, geen punt. Hartstikke goed. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Inside the heart of every man, there is a lust you understand. And I'm just the same. When all the love has gone away and passion stares me in the face, could I walk away? Here's hoping that you. devotion. Say forgive these words I'm yet to speak. I feel so ashamed. But right now you seem so far away, so much confusion clouds. this time devotion Gezellig eh, duo deze dames. Brandy en Monica hier bij GoFM op deze zondagmorgen. The boy is mine. Nou, als ze maar geen ruzie krijgen met z'n tweeën. Hè? Want anders heb je dat weer. Verder Devotion, een Hurts. Speciaal voor eh, Jeroen Vergent als beloning voor zijn eh, reportage. Want hij eh, dient dan een verzoekje in. En daar gaan we natuurlijk op eh, in. Trouwens, mocht jij een muzikale suggestie hebben voor de show van volgende week zondag. Laat het gerust weten, want dan kan ik er wat mee doen. je vindt me zelf wel hier zo bij GoFM via een linkje. En dan stuur je een mailtje of een berichtje. Komt allemaal goed. Of je vindt me vanzelf wel op Facebook, op Twitter. Nou ja, whatever, waar. Zelfs op Mastodon. <laughs> kun je nagaan. Nou ja. Het is maar dat je het eh, weet. Het loopt al aardig tegen 12 uur. Aardig tegen het einde van de show. Het is jammer, maar helaas. Het is niet anders. Maar ik heb nog best wat mooie nummers voor je. Waaronder deze van Suzanne en Freek. Soms voel ik me slecht dat je niet zo vaak meer echt praten wil. Dan mis ik de l'oubli, foulant le sein de ma prairie, chevauchant avec mes amis, pour moi la vie va commencer. Ombre des chevaux. Ah, pour moi, la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Om, oh, um, ja, op dit nummer te kunnen dansen moet je wel heel soepel en neupen zijn. Johnny Holiday, och. Er moest een eh, hap stof vanaf geblazen worden van dit nummer. Ongelooflijk. Pour moi la Vie va commencer. Ja, uit de jaren 60 van de vorige eeuw. En dat allemaal hier bij GoFam. En verder hoorde je Suzanne Frik en Als het avond wordt. Tja. Tijd voor een eh, onvergetelijke van Leo Seer. Dat is ook al lang geleden dat we die gehoord hebben. En je hoort hem hier bij Go. Op deze mooie zondagmorgen van Go. naturally I thought I would take me a look inside. I saw so much food, there was water coming from my eyes. Yeah, there was ham and there was turkey, there was caviar and long tall glasses with wine up to yarn. And then somebody grabbed me, threw me out of my chair. understand. You know I can't dance, you know I can't. entertainment, just poultry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand. If you were as hungry as me, then I sure you will understand.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 Echt zo'n 80 jaren deun met nep applaus of handenklappen. Uh, eh, wel lekker natuurlijk op deze zondagmorgen. Aan het einde van de show. Je het trouwens ook Leo Sayer. Long Tall Glasses. Ook een eh, memorabel nummer. En eh, ja, inderdaad, daarmee sluiten we de show af voor vandaag. Het is weer tijd om op te krassen. Ik heb me vermaakt. Koop jij ook? Eh, dat je de muziek een beetje leuk vond. En eh, nou, ik dacht van wel. En hier in de studio zijn we het ook wel met elkaar een beetje eens. Dat de muziekkeuze vandaag ook weer in orde was. Volgende week gaan we het trucje nog een keer doen. Bij Leven en Welzijn. Dan is het aflevering 147 uh, eh, alweer van deze show. Ik wens je nog een hele mooie dag vandaag. En eh, dat je een beetje blijft luisteren naar GoFM. Want dat is natuurlijk altijd een goed idee. En als je iets wil weten wat het lokale nieuws betreft, ga dan naar onze website. go-rtv.nl Daar vind je het Zeeuws, Vlaamse nieuws bij elkaar. Dus doe dat maar eens. Nogmaals, fijne dag en eh, wat mij betreft tot volgende week om een uurtje of tien.